Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 26 gedaald. Er liggen nu nog 323 mensen met het coronavirus op de IC. Drie Nederlandse patiënten liggen in een Duits ziekenhuis. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding verwacht dat het aantal opnames de komende week verder daalt. Gisteren nam voor het eerst in vijf weken het aantal coronapatiënten op de IC licht toe met drie. En er zijn 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Gisteren waren dat er 15. Het officiële dodental is toegenomen met 14 naar bijna 5700. Het werkelijke dodental ligt hoger, omdat alleen mensen die positief zijn getest op corona worden meegeteld. De Belgische viroloog Steven van Gucht roept coronapatiënten in België op om eerlijk te zijn bij het contactonderzoek. De gezondheidsautoriteiten zeggen dat de meeste patiënten maar één of helemaal geen contacten melden. Volgens Van Gucht is dat te laag. Mogelijk zijn Belgen bang dat ze gestraft worden als ze te veel contactpersonen opgeven. De viroloog benadrukt dat het contactonderzoek daar niet voor bedoeld is... en dat het belangrijk is om eerlijk te zijn... zodat het virus sneller ingedamd kan worden. Medewerkers van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden hebben het werk neergelegd... nadat aan het begin van de middag bekend werd dat topman Theo Henrar na 33 jaar vertrekt. Volgens de Europese leiding van het bedrijf is dat in goed overleg besloten. Maar de Centrale Ondernemingsraad zegt dat hij is ontslagen. Volgens de raad speelt de verlieslijnende Britse tak van het staalbedrijf een rol. Henrar zou meer oog hebben gehad voor de belangen van Tata Steel Nederland... ondanks de zware druk om de Britse tak vanuit Nederland te ondersteunen. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen begint zonnig, maar later vooral in het binnenland een paar stapelwolken. Het wordt dan opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Watergasmeer is de verbindingsweg dicht naar de A10 richting Haarlem...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 faster.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 Francisco. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. show. 嗯。 quiet when I'm coming home.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 the battery. no place I'd rather be. Yeah. Be.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 I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Waiting. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Waiting. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence, yeah.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 This could be much better. This could be forever if we work it out.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 bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelê, lelê, lelê, Se eu te pegar, você vai ver, lelê, lelê, você jamais vai me esquecer, lelê, lelê, Se eu te pegar, você vai ver, lelê, lelê, você jamais vai me esquecer.